Dik te met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is redelijk plan van minister Schultz om de maximumsnelheid te verhogen naar 130 kilometer. VVD en PVV zijn enthousiast. CDA steunt het zolang leefbaarheid en veiligheid er niet onder lijden. Ook PvdA, D66 en SP zijn niet tegen, maar vinden wel dat de minister te weinig heeft gekeken naar de gevolgen voor het milieu. Volgend jaar september wordt 130 km per uur de norm op de Nederlandse snelwegen. De Duitse Castor-containers met hoog radioactief afval zijn aangekomen op de eindbestemming in het Noord-Duitse Gorleben. Het is het langdurende en duurste Castor-transport uit de geschiedenis geworden. De trein met 13 vaten vertrok woensdag uit La Hague in Frankrijk en was ruim vijf dagen onderweg. Verschillende keren werd het transport vertraagd doordat actievoerders het spoor hadden geblokkeerd. In de midden van de jaren 50 was bij katholieke leidinggevenden al bekend dat kindermisbruik een groot probleem was. In een circulaire van de fraters van Tilburg, die RTL heeft ontdekt, staat dat misbruik vaker voorkomt dan eerder. Priesters werd gezegd dat ze hun handen thuis moesten houden. Honderden supporters hebben de ledenraad van Ajax een petitie aangeboden waarin ze hun steun betuigen aan Johan Cruijff. De fans hadden zich eerder vanavond bij de Amsterdam Arena verzameld en eisten onder meer het vertrek van voorzitter Ten Haven van de Raad van Commissarissen. Sinds het begin van de avond vergadert de ledenraad van Ajax in het stadion over het ontstane conflict tussen Kruif en de vier andere commissarissen. Schrijver AFTH van der Heijden krijgt de Constantijn Huygensprijs 2011. Een van de belangrijkste oeuvreprijzen in het Nederlands taalgebied. Dat maakte de Jan Kampert Stichting bekend. Volgens de jury is van der Heijden er in 33 jaar als geen ander in geslaagd... om de wereld met een literaire, literaire blik te bezien. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Het weer vrij helder bij een temperatuur van een graad of 4. Morgen in de loop van de dag bewolkt.